11 uur. Dit is Rachid Finch met het niet veranderd. Net als in mei waren de prijzen voor consumenten gemiddeld 2,1% hoger dan een jaar eerder. Blijkt uit cijfers van het CBS. Prijzen voor pakketreizen naar het buitenland waren fors hoger dan een jaar geleden. Gemiddeld kostte zo'n reis 5,8% meer dan in juni 2011. Ook groente was duurder, 2,2%. En vliegtickets waren juist goedkoper dan een jaar eerder. De werkloosheid onder afgestudeerde mbo'ers en mensen met een universitair diploma is de afgelopen jaren verdubbeld. 2008 vond ruim 3% van de gediplomeerde mbo'ers geen baan, nu is dat 7%. Onder de pas afgestudeerden aan een universiteit nam de werkloosheid toe van 4 naar bijna 8%. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. HBO'ers die net op de arbeidsmarkt komen hebben iets minder last van de crisis. Werkloosheid onder die groep steeg van 4 naar ruim 6 Defensie trekt op 1 december de stekker uit de militaire sportploeg. Alle atleten van de Defensie topsportselectie worden ontslagen. Maatregel is volgens minister Hille onderdeel van de totale reorganisatie bij Defensie, die 1 miljard euro moet opleveren. Onder meer de judokas Guillaume Elmond en Elisabeth Willeboortse. En hoordeloper Gregory Sedok moeten na de Olympische Spelen op zoek naar een andere baan. Topsportselectie werd in 2003 opgericht om sporters de kans te geven hun werkzaamheden bij Defensie te combineren met een topsportcarrière. De ramp met de kerncentrale Fukushima in Japan had vermeden kunnen worden. Het ging vorig jaar maart niet alleen mis vanwege de aardbeving en de daaropvolgende tsunami, maar ook door menselijk falen, staat in een onderzoeksrapport van het Japanse parlement. Volgens de commissie was de ramp nooit zo groot geweest als de betrokken instanties hun verantwoordelijkheid hadden genomen. Dan het weer, vanochtend vooral in het zuidwesten buien. Later overal stevige regen- en onweersbuien met kans op windstoten. Het wordt 23 graden in Zeeland tot 27 in het oosten en noordoosten. Dit was het... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Na de brugopening tussen knopen Diemen en Muiden 4 kilometer. Richting Amersfoort op de A28 vanuit Zwolle voor knooppunt Hoevelaken 4 kilometer.